van der Linde met het NOS-journaal. Het crisisoverleg van het kabinet is voorbij. De partijleiders van PVV, NSC en BBB hebben de werkplek van premier Schoof verlaten... zonder commentaar te geven. De coalitiepartijen waren vandaag uren in gesprek over de Europese defensieplannen. De Tweede Kamer wil dat Nederland daar niet aan meedoet... omdat er veel zorgen zijn over de financiering van 800 miljard euro. Maar premier Schoof heeft namens Nederland er al deels mee ingestemd. Hij spreekt nu van een onwerkbare situatie is de vraag of Schoof vanavond nog een verklaring wil geven over de uitkomst van het crisisoverleg. De masterscriptie van staatssecretaris Vicky Meyer is door de Erasmus Universiteit ongeldig verklaard. De rechtenfaculteit deed sinds november onderzoek naar de afstudeerscriptie... nadat nieuwszender BNR had gemeld dat er passages in stonden die waren overgeschreven. Meyer krijgt van de universiteit de kans om een nieuwe scriptie te schrijven over een ander onderwerp. Tegen het ANP zegt ze dat ze die kans met beide handen aangrijpt. Waarschijnlijk hebben 24 mensen hepatitis A opgelopen door het eten van bevroren blauwe bessen. Dat meldt het RIVM. Begin dit jaar haalde Albert Heijn de diepvriesproducten uit de handel. Toen bleek dat ze besmet waren. De meeste meldingen kwamen van mensen die de bessen hadden gegeten. Ook was er iemand die hepatitis via een ander opliep. De besmette bessen kwamen uit Polen. Volgens het RIVM is de uitbraak waarschijnlijk veroorzaakt door slechte hygiëne in het verpakkingsproces. Schaatser Joy Beunen is wereldkampioen geworden op de 3000 meter. Op de WK-afstanden in, de in het Noorse Hamar bleef ze de Tsjechische Martina Sablikova voor. Merel Konijn werd derde. Vandaag staat nog de 5000 meter voor mannen en de teamsprints op het programma in Noorwegen.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 Ja, maar eh, ik, oh, wacht even. Ik zie, ik zie het al. Uh, dat, heeft weer met, met iets te maken uit het systeem. Ik denk, dus, er moeten toch lege uren in staan? Staat die toch ook? Ja, maar waarom gaat hij dan toch aan? Dat is nou... Eh, ik, ik reken erop eh, gewoon... Eh, er is niks. Dus de, en ineens hoor ik Dandelion een keer voorbij komen met Rosemary Gold. Ja, leuk, maar daar zitten we... Nou ja, goed, er zullen een hele hoop Volendammers nu zeggen... hey, dat is wel leuk, die Dandelion, maar... Doen we even niet. maar goed, ik ga nog eventjes terug naar het begin van deze van dit nummer. Want anders dan, dan is het echt zoiets van... Oké, okay, is echt ruk weer, dit, eh, dit hele verhaal. Dat is een leuke opening. Ja, eh, ik denk, wat hoor ik nou? Dan staat er iets eh, te loeien wat helemaal niet hoort te loeien. Ehm, ik moet even iets zoeken in het systeem. Want, want ja, dat ene nummer is natuurlijk begonnen. En dan lopen er twee dingen door. En waar heeft dat nou weer betrekking op? Maar goed, dat zal wel iets van een aantal dingen te maken hebben waar wij geen invloed op uit hebben. Oké, hier heb ik dan eh, uiteindelijk de, eh, de single, eh, of het trekje wat ik eigenlijk mee moet beginnen. En dat is Inbos. tegen mij te keer. spiegel, kijkt er mee? En ook eh, dit uur begonnen we dus met een eh, nummer van Inbos. Alleen straks in het eh, laatste uur niet. Dan zetten we hem ergens een beetje... Ja, waar zullen we hem ergens inzetten? Maar in het derde uur komt hij niet helemaal aan het begin te zitten. wat heel erg leuk is, welkom in uur nummer 2 is dat eh, dit nummer, Zwarte Spiegel, raakvlakken heeft met de gast van vanavond. En dat is Jacob D. Edward. Hallo. Hallo. Ja, eh, we hadden al even een officieuze aftrap tussen uh, eh, 7 en 8. Want trok je gewoon, alsof je thuis bent, trok je die microfoon naar je toe. Dus maar ja, eh, wat wat else is nu? Ik geloof dat je ook al eh, een keer of zes eh, geweest bent, zo langzamerhand. Ja, ik ben bekend met radiomicrofoons. <laughs> <laughs> is het niet iets Zandvoort, dan is het denk ik wel bij de LOVE heb ik het idee. Oh ja, zeker. Ja, want daar ben je ook een paar, keer aangeschoten. geleden was ik daar nog. Ja, wat ik ook, als we het toch over die... nog heel even, want we hebben het zo even over die LOVE. maar ehm, dat nummer, waar ik, eh, want, ik spreek bijna hak op de tak. Eh, Zwarte Spiegel, uh, dat heeft te maken met mobiel gebruik. En jij had daar ook iets mee, maar dan was het meer ja, de sociale media op de mobiel. En ja, min of meer het beeld wat met name de andere, met name vrouwen, het ideaalbeeld Mirror Mirror was dat. Ja, de hoofdpersoon is een vrouw. Ja een eetstoornis. Ja. Dat is iets wat eh, en alleen speelt bij vrouwen ook. Ja, maar daar had jij dat nummer op eh, gebaseerd, geloof ik, toch? En ja. dat eh, was een beetje het ideaalbeeld wat je moet, dat je ergens aan moet voldoen. Ja, het ging over een vriendin die daar last van had. Ja. Die ik toen de tijd kende. Het nummer is inmiddels al zes jaar oud, denk ik. Ja. Meer, acht jaar oud. Ja, maar hij stond op de EP Threshold, stond ja. hij. Eh, je hebt hem ook hier eh, meerdere malen ook eh, laten horen. Alleen vanavond komt hij niet langs. Dat weten we dan weer wel. we hadden het net ook over Nederlandstalig. In, bij de officieuze aftrap hadden we het over Nederlandstalige muziek. Want er zat heel veel Nederlandstalig in, in het eerste uur. Ehm, waarop ik op een gegeven moment voor de mensen die dat officieuze gedeelte niet hadden beluisterd. Ehm, ja, Jacob die Edward in het Nederlands toch is dat gebeurd. Want op 14 februari toen jij de release show deed in de Piers in, eh, in Volendam eh, op het podium... waarbij de gordijnen dichtgetrokken werden... en toen had je het ineens het idee dat je in een hele kleine zaal eh, zat. Ja, heb je toch een Nederlandstalig nummer. En wel van een... Namens ja, ja, ja. Zonder bagage. Ja, en wat, wat is dan toch iets waarom jij Nederlandstalig dan iets doet? Nou, ik heb uiteindelijk eh, gekozen om Engelstalig te gaan schrijven. Omdat ik uh, nou, Engels studeerde ook. Mhm. En eh, ik kan best wel een redelijke Engelse tekst kan ik, op stel te zetten, al zeg ik het zelf. Ja. Maar ik ben niet voor het Nederlands gegaan, want ik vind dat Leonard Nijg en Ramse Shaffi eigenlijk in principe al dat spelletje hebben uitgespeeld. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk om dan iets wat in de, in de buurt komt daarvan te schrijven. In mijn, in mijn moerstaal. Misschien in de toekomst nog, maar... Blijf nu even bij mijn eh, Engels. Ja, is het, eh, want, want het heeft ook eh, toch iets literairs. Dat verhaal van Lennart Nijg, Boudewijn de Groot, Ramses Shaffi, noem maar op. Altijd, ja. En zelf heb jij ook een behoorlijke belangstelling voor literatuur. getuigen ook het verhaal van Gerard Reven. En dat nummer ga je vanavond wel spelen. Ja, van Roet Ja. Ehm, want ja, dat heeft ook weer iets eh, met mij eh, weer eh, te maken. Want <laughs> er staat, er staat een verhuizing te wachten bij mij. En ik verhuis naar een seniorenwoning. Dus, <laughs> dus dat heeft wel degelijk iets met Gerard Reven te maken. Het, het komt allemaal langzaamaan op ons af. Ja, ja, ja heel langzaam bij mij dus ook. <laughs> het is een beetje het voorportaal, heb ik het idee. Maar goed, eh, dat, eh, dat is eh, de Nederlandse literatuur. Ehm, ja, wat, wat, waar ben je nu mee bezig met, als het gaat om de Nederlandse literatuur? Ik heb al een jaar geen boek gelezen. Niet? Nee. Ik heb ook al een jaar geen nieuwe teksten geschreven. Ook niet? Ik moet er wel weer een beetje aan beginnen. Ja. Dat ga ik ook wel weer doen. Ja, want... Zonnetje gaat straks verschijnen. Dan zie je ah. mij in het Oosterpark in Amsterdam met een boekje. Ja? Wat poëzie of wat, uh, wat proza. Ja. En daar eh, lepel ik dan wat nieuwe ideeën uit. Ja, eh, moet je daar echt eh, een beetje de rust voor nemen in dat, dat opzicht? Zeker, ja. Als je onder spanning staat, dan komt er geen tekst. Nee. dan komt er ook geen nummer naar boven. Nee. Ehm, even voor de mensen, want ja, we hebben de introductie een beetje zo halfbakken gedaan... als het ons kent, ons verhaal. Maar ja, ja wanneer even over, over jou. Want je bent al heel lang bezig met, eh, met muziek te maken al, toch? Inmiddels wel, ja. ja. Inmiddels al acht jaar. Ja. Eh, niet alleen als solo muzikant, maar je hebt ook in verschillende bands nog gezeten vooraf. Ja, ik heb een beetje gepootje baat in het uh, eh, bandjesleven in Volendam. Ja. ja. wat heeft jou toen besluiten? Want, want je, je bent begonnen in, in verschillende bands. Om zelf het heft in handen te nemen? Nou, ik was altijd als solist. Eh, voordat ik in bandjes ging. Ja. ik ben wel begonnen in een band toen ik 16 was. Ja. nog een videoclip voor geschoten. <laughs> Ook nog, ja. Heel beschamend is. <laughs> Gelukkig is eh, daar nergens meer beeld van materiaal van wat nog bestaat. Dat is, eh, die houden schijfelen ergens aan de bodem van het ei. Ja. <laughs> Eh, maar dat is een beetje het eh, verleden eh, als het gaat om het muzikale bestaan in, in dat opzicht. Nou, als je muziek speelt is het ook goed om in opstellingen te spelen waar je met andere muzikanten speelt. Ja, wat, wat, wat, wat, steek je ervan op dan? je moet samenwerken, je moet anders nadenken. Ehm, je hebt veel meer dimensies in een band. Ja. wat je wel dus, waar je heel veel <laughs> van kan leren qua hmm. stijl, maar ook van het horen van andere, andere instrumenten in jouw eigen composities. Ja. Ehm, zou je nu wel weer in een band kunnen spelen? Of denk je dat dat eh, wel... ik, ik zou het zomaar kunnen bedenken. Hè, want ik, ik, bedoel, je kan heel goed met Frank Bond door een deur. Dat jij op een gegeven moment eh, bijvoorbeeld eh, misschien mee gaat doen bij Alaska. <laughs> Dat zou... nou. nou, toch niet? Ga ik een heel gerucht hier in de wereld <laughs> helpen. Dat, Nee? Nee, verder, dan moet ik door Verder Jonker heen. <laughs> en dat is een beetje... Eh, straks de, de, gitarist van Noord-Holland, zeker. Straks de gitarist van... Eh, de meest strakke gitarist van Noord-Holland. Ja, hij heeft mij het überhaupt geleerd. Eh, Frank heeft het, heeft mij geleerd, maar Freddy, de tweede gitarist, heeft het ook geleerd. Ja. hoe je dus... Ik heb jarenlang bij hem op les gezeten. Oké, ja. Eh, maar dat zijn eh, gasten die eh, al de klappen van de zweep kennen. Want ja, ze zijn al sinds 2011 zo'n beetje... nou, eigenlijk al eerder 2009 geloof ik zelfs al bezig. Ja. nou, ik denk er wel over om uiteindelijk op termijn ook een gelegenheidsband te starten. Een gelegenheidsband? En te arrangeren, zeg maar. Een soort van sessieband. Als we het er dan toch over hebben, over een gelegenheidsband moeten er dan per se mensen uit eh, de plaats zijn waar jij eh, veelvuldig komt, uit Volendam? Of kunnen dat ook mensen zijn buiten Volendam? Het zijn vooral denk ik mensen die niet al te veel loon vragen. <laughs> ja, maar ik eh, bedoel, ja, ik zou vragen, ik zit te bedenken van wie zou jij dan in die gelegenheidsband willen vragen? Heb je mensen die, die je zou kunnen op het oog? ja, die, nou, die zou ik er wel bij willen hebben. Ja, zeker. Ja. Laurent Stol bijvoorbeeld, de bassist. Een briljante bassist. Roy de Smet. Roy ook. Roy, ja. Collega eh, de Smet die tussen 7 en 8 op de maandagavond bij de LOV Roy eruit doordoet. Zie ik altijd naar te luisteren. Dus, eh, ja. Zou Kees ook luisteren? Hij is jarig vandaag. Oh ja, ja, ja, hij is jarig, ja. Kees is ook jarig. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja. en er is er nog een jarig. Die luistert ook vaak mee. Dat is Boukje. Boukje. Ja, die luistert ook soms wel eens mee. Dus. En die is ook jarig, dus. Ik zie ook allemaal verjaardagslingers. Ja, ja, ja, ja, ja, nou, ja dat, het, is, meer de verjaardag eh, van, eh, de, eh, ja, waar, waar wij dit programma uitzenden. Dus de, de omroep. Nou, nee, wij niet. Maar die omroep waar wij onder hangen. Oh. Dat is 35 jaar. Ze zeggen, ben jij 35 jaar? Ja, dan lieg ik. Dus <laughs> ik zie... Ik zie Leon al eh, knikken zo van... Eh, nou... Ik dacht dan, misschien is Marcus jarig. Eh. nee, Marcus, nee. Nou, Marcus, hoewel, ben jij, ben jij meneer Van Dam, ben jij 35? Ik ben dit jaar 35 geworden. Kijk, het is toch niet te geloven. Hè? Kijk. <laughs> dus, dus die slingers die, die hangen dus sinds, wat is het, 5 februari. Ja, nou, blijf ze, ja. laat ze maar even hangen dan. Nou, oké. Dus <laughs> Ah, dat is wel een applausje waard, eh, mensen. Dat hij eh, 35 jaar eh, bestaat, deze Markers van Dam. maar goed, we gaan zo dadelijk nog even... Ja, we gaan zo dadelijk al twee nummers van jou laten horen. Maar we draaien eerst nog één nummer. En dat is Sloops. Want ik heb behoorlijk alweer wat, wat zitten vertellen. Sloops is een band uit het noorden van Noord-Holland. En dat nummer dat heet Sweet Expectations. you move in a daydream, cause it just might seem. Yeah, lately I've been acting offbeat. Keep that dodging out, baby. One will free me. Yeah, baby. Keep falling for it deeply. Diving in water freely. Do it with me. Oh, and maybe you can't just hold on to me. Expect to walk so smoothly. Sweet expect, sweet expectations. Yeah, I can't hold on. Yeah, I can't hold on. I Any longer. Any longer. To this sweet composure. een beetje eh, iets tussendoor. Maar dat komt omdat mijn mailbak, die staat een <laughs> beetje over, Die maakt nog een beetje geluid. Dus eh, daar moet ik dan op een gegeven moment ook nog even iets aan doen. Om het geluid even uit te zetten. Maar goed, eh, dat zal ik zo even doen. Dus dan kan ik hem even ook hier... even het geluid uitzetten. Geluid van de site uitzetten. Ja, wat heb ik gedaan. Ehm, maar je hoorde dus net Sloops en Sweet Expectations. Het eh, is zover. We gaan eh, naar eh, Jacob D. Edward luisteren. Want die zit inmiddels klaar om de eerste twee nummers te laten horen. En het eerste nummer, dat is In Nomine Partie of Patrie? Patrice. Patrice. Nou, laat maar horen. work it out? Or do you share the testament that it's far too late for either of us? For anything to be gained, for our worlds to reconcile, Father. Haven't I punished enough for your sins? Can I forgive what I have done? true father doesn't lay down the law, he convinces his child of his virtue. Every father makes mistakes. A true father doesn't have to say he's sorry for them, but does. To teach his child that in fact nobody's perfect. Can I forgive what I have done? house is not a home, but neither a nest. When you rule it like a palace father. When you ask of your wife to act as a lackey, and a mediator, and a messenger, and a cook, and a cleaner, and a bearer of your load. Someone who suffers from your anger and your spite and your ability. And the iron curtain in your home that you've done nothing to untangle. Can I forgive what I have done? shared a testament that it's far too late for either of us for anything to be gained, for our worlds to reconcile, Father. Haven't I been punished enough for your sins? I forgive what I have done. Can you forgive what you've become? Can I forgive who I've become? Dankjewel. Alsof je gewoon weer eigenlijk in dat ene moment eh, bent daar in de piers... waar iedereen boven eh, op het podium zat. De gordijnen eh, gewoon gesloten en het had wel iets. Want daar zijn ze dan wel goed in. Het is volgens mij trouwens ook niet de eerste keer geweest. Maar zijn dat... we dan niet goed in, Jaap? <laughs> Ja, jullie zijn daar wel heel erg goed in. Maar ik weet dat de heer... Eh, Bond, eh, alias Francis Alban Blake... dat ook al een, eh, een, jaar daarvoor ook al een keer had gedaan op deze manier. Zeker. Met de tweede verschijning van Francis Alban Blake... en dat bleek dus gewoon Frank Bond zelf te zijn. maar goed, die deed dat dus ook op dat podium. En uh, huppatee, de gordijnen, bam, dicht en spelen maar. Dus je had ook echt niet eens het idee dat je op het podium zat. zo, zo was dat eigenlijk eigenlijk. Maar goed... Ehm, Inmiddels eh, is eh, het eh, tweede nummer... ja, dat gaat, Jacob die Edward spelen. En dat nummer heeft hij volgens mij ook al eens een keer eerder hier gespeeld. Il Miglior Fabro Francis Alban Black. Daar is hij alsnog. over Frans de Blaak gesproken. Ja. Dit is het nummer dat ik aan hem heb opgedragen. history and local newspaper clippings in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a singer. My Virgil's with me every step of the way. He reassures me when King Minos, the infernal judge, who's standing in the crowd and watches me repent for my sins through song. But I will not lament the death of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. With this better maker beside me, I pledge allegiance to the folk song. will screech from across the street recognition seeking sinners will claw at my feet provoked by opinions i made public on their television screen lament the death of rock and roll will not lay roses on Bob Dylan's grave. With this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. history in local newspaper clippings basket with the magazines, my report cards could never have foreseen I'd be a sinner. Het ultieme zou, zou moeten zijn dat Francis Alban Blake hier zijn eigen eh, song zou moeten, moeten gaan... Eh, of tenminste dit moeten coveren. Dat zou, dat zou wat eh, zijn, denk ik, e- eerlijk gezegd. Maar dat zie ik niet gebeuren. Dus ja ehm, hoe zie jij dat als uh, Francis Alban Blake dit gaat doen? Nou, ik heb in, ook een eh, Franse nummer eh, een dansritueel hier ter orde gebracht... om hem uit de fles te roepen. Dus, <laughs> ja, ja, dat, ja, dat heb je gedaan, ja. Dat was, in, dat was drie jaar terug. Dat, dat we hem toch met een een of ander ritueel... hier, hebben opgeroepen. Ja. maar het is helaas op een of andere manier met een belletje. Dat ging niet. Het ging niet. Een belletje ook. Ja. ja, dat weet ik nog. En misschien heb ik toch iets verkeerd gedaan. Ik weet ja, ja, op een of andere manier eh, gaf hij niet thuis. <laughs> in, in, dat opzicht. Ehm, we gaan even wat, eh, wat doen. Eh, in de zin van dat ik ook nog ehm, iets ga laten horen. In de zin van wat ik vorige week heb opgenomen, mensen in Patronaat Hadem. Want vorige week toen uh, trad naast de finalisten van de Rob Akda Award ook nog ja, een, een, andere band op, namelijk POM, die eh, hun EP-release eh, e show eh, daar deden. En er zaten ook wat support acts, bijvoorbeeld Bol, maar ook deze band. En die band heet Seki. En <clears throat> die band die komt uit Utrecht, hoewel uh, er, er zit ook nog iets van een haremsrandje in. Want Berend Suiker, dat is de, de bassist van die band, die heeft toch wel wat haremse wortels als het gaat om opleidingen, bla bla bla. En hij heeft met LSD ook eh, in, eh, in de Rob Akda wordt gestaan. Dus het, eh, het, zegt nog wel iets daarover. Maar met de drie leden van die band had ik vorige week een gesprek in de kleedkamer. Hij staat naast me, Berend. Want hij speelt bij Bol. En die spelen tijdens de Rob Akda finale als ik hier sta ook. Maar hij zit ook in een andere band. En dat is een band die net begonnen is. Seki. Seki, ja. Hoe, eh, hoe ben je erbij eh, gekomen? Ehm, nou, ik, de, ja, de drummer. Ik wou een bandje beginnen met de drummer. We wouden gewoon uh, garagepunk, luide, luide muziek maken. Toen een beetje mensen uitgezocht die daarbij zouden passen. En hun gevonden en zijn muziek gemaakt. Dus wel een, beetje, is wel een beetje jou toevertrouwd, hè? die, die stijl van muziek maken. Ja, dat is wel een beetje wat ik nu doe. Maar wat, dat is heel raar, want dat doe ik eigenlijk... Dat luister ik helemaal niet. Ik, ben, ik ben een echte diehard yacht rock luisteraar. En dan ben ik nu in een garagepunk band en in een soort van Midwest postpunk band terechtgekomen. Wow. <laughs> Dus, eh, maar misschien schijnt het door. Ja. Ehm, dan ga ik eh, met Kiki van uh, Seki verder praten. Hi. Hallo. Ja, want even voor hoe, hoe, hoe ziet de band er precies uit? Ehm, nou, het is dus Berend op bas, eh, Leander op de drums. Ehm, ik speel gitaar. En Jazz, die kan helaas nu even niet bij zijn, maar die doet vocals. Ja, ja. Ja. Eh, het is een beetje eh, wat ik van Berend gehoord heb, garagepunk. Garagepunk, ja, garagepunk, ja, kan ja, je niet beter zeggen. Even de invloeden van hoe, wie, wie zijn dan de bronnen? ik denk dat dat in deze band voor iedereen heel erg uit elkaar ligt wat de bronnen zijn. Want iedereen heeft heel erg individueel en echt een eigen ding wat niet eens per se punk is. Mhm. Maar ik denk toch dat wat iedereen vet vindt op een manier samenkomt dat het toch wel heel erg goed werkt. Ikzelf ehm, ik zelf ben bijvoorbeeld niet per se... Ik, ik, uh, ik luisterde hiervoor niet per se naar garage of naar punk. Ehm, maar ja, toch, toch, werkt het, toch werkt het wel. De invloeden die, die ik dan wel eh, heb. Ja. ja. Ga ik even naar Leander. Want uh, er, zit, eh, er zitten natuurlijk wel wat overlappingen. Want er zit iemand die meedoet in die Rob Akda wordt. die een opleiding doet waar jullie ook je opleiding hebben gevolgd. De Herman Brood Academie. Ja, ja Koos, de enige echte Koos, die doet, die doet Harlem Conservatorium. Maar haar band bestaat ook uit wat vrienden van ons. Jaël, en eh, de, drummer. En eh, via, via hun hebben we een beetje de band dan zeg maar, leren kennen. En dat zijn echt hele leuke mensen. En ze maken hele mooie muziek. Ja. En dat is heel leuk om hun hier backstage even te zien. en dat is echt heel eh, gezellig. Ehm, even over jouw rol, want jij bent de drummer. Ja, ja ik map. <laughs> ja, ehm, maar dat moet natuurlijk wel op een doelmatige en efficiënte manier gebeuren? Of, Altijd dienend aan jazz. ik doe mijn best om met, met Berend goed samen te spelen. En maar ja, het blijft natuurlijk garagepunk. Een beetje die, eh, die luide energie. En die, die hou ik er altijd wel in. Ja, eh, is dat altijd eh, heel erg snel mappen? Nou ja, ik probeer de laatste tijd wat minder snel te rachen. Omdat, ja, dat is, dat is wat fijner om naar te luisteren. Maar het tempo ligt altijd hoog. Ja. En uh, ja, dus, dus wel, wel met mate. Ik moet het wel overleven, zeg maar. Anders, anders ga ik mezelf te boven en dan ben ik dood. <laughs> ja. Ehm, even voor de afsluiting. Waar is Seki te vinden op het wereldwijde web? Op Insta. Uh, Seki. Uh, het is Frans. Eh, zonder leestekens. Gewoon geen apostrof. Seki, laagstreepje, laagstreepje, band. Op Instagram. En op Spotify eh, ook Saki. Op 7 maart. 7 maart. 7 maart komt single uit, Filthy Hands. Op Internationale Vrouwendag. De compilatieplaat van Excelsior, Girls to the Front. Yes. I love it. I love it. Beter gezegd kunnen worden. Het had niet beter? Gezegd kunnen worden. Duidelijk verhaal. Ehm, dit was hem dus. Filthy Hands heet het eh, nummer. En dat eh, nummer is van um, Seki. Eh, nou weet ik dat normaal gesproken als hier de heer Molenburg in deze studio is... die komt dan ook altijd met een bizar speellijstje. En dan is het de bedoeling dat wij aan het eind van, de, eh, van de, eh, de uitzending zo weinig mogelijk luisteraars over, overhouden. Nou, eh, het is nu half negen. En ik denk <laughs> dat er heel wat afgehaakt zijn. Nou, wat, wat, wat, wat zeg jij? ik ben ook wel goed in mensen wegjagen. <laughs> Nou, dat heb ik toegezien bij, uh, bij Kaaspop op een gegeven moment. Er gingen er ook ineens mensen weg waarop jij zegt hallo, ik, eh, ik heb ook nog eh, hele leuke <laughs> muziek. ja, eh, dus dat, dat heb ik toen gezien. Ja, maar goed, maar dat is, dat is wel grappig. want diezelfde David Molenburg, die liep vorige week dus ook rond tijdens de Rob Akda Award finale. Maar toen hadden we het er niet over gehad, over dit, dit, dit verhaal. Over zo weinig mogelijk luisteraars overhouden. Want er zat natuurlijk nog iemand van een andere omroep mee te luisteren vinken. Ja, je weet natuurlijk nooit eh, hoe dat dan eh, weer loopt. Ehm, we gaan inmiddels eh, naar het tweede blokje van twee. Want Jacob D. Edwards zit klaar als een wielrenner snuit hij nog even zijn neus. <laughs> Zo komt het een beetje over. Ja, die neusverkoudheid. Hè? Ja, is, eh, de influenza weer, jongens. Ja, oké. Eh, en het eerste nummer, dat is ook een single geweest eh, van Borderline. Waar we het ook nog zo direct over gaan hebben, over, die, over dat album. Ehm, maar deze staat erop en dat is Musings. heb zo lang gepraat dat hij vast <clears throat> Nou, het, eh, we gaan het nog even opnieuw eh, stemmen. En ehm, spanningen inhouden. Ja, tuurlijk. Sometimes the threat gets caught on the fence as she is jumping. and it tears her dress to shreds when she's frail and vulnerable. I'm a to audience. She keeps me around me, cause I turned her into a fierce deity. Mrs. Sterling you She mistakes my look Of anxious and amazed devotion With me undressing her with my eyes I'll trade that blink of an eye Before she's struck with confidence again For a phrase in my new song filled with nostalgia, memories. Sometimes she's my pen and my writing pad, even the most gentle touch of her hand is pregnant with meaning. If not for her, my career would consist only hanging out with dirty laundry. I'll trade that blink of an eye before she's struck with confidence again. For a phrase in my new song, filled with nostalgia, memories. sings a stunning, flawless song as she is struggling to dance under wire, but it's somehow unconvincing. But I'm in love with her dissonance too. They make for a powerful, sublimely potent synthesis. I'll that blink of an eye before she's struck with confidence again. For a phrase in my new song, filled with nostalgic memories. Musings was dit. Eh, en daar komt eh, zeg maar een muze aan. Want, uh, zeg het niet, hè? Maar mijn vriendin erbij. Ja, nou ja. <laughs> nou ja, het, dat was in het verleden in het geval. Ik moet het even, even nader toelichten. Maar goed, het is een verhaal wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Want je hebt hem niet zomaar geschreven in, in dat opzicht. Nee, toch? Het gaat uiteindelijk niet over haar. Nee. Het was meer eh, een roep van wanhoop. Dat was het. iets anders. <laughs> Dat was het. Dat was het. Zij dus popte in mijn hoofd en het bekte ook lekker. Dus ja, eh, oké. <laughs> Eh, Sophie Take Me Dancing is, is het verhaal. Ik, het is ook een beetje de, ge de, gekwelde kunstenaar, hè? was het toch? Ja, deze is gebaseerd ook weer op Nederlandse literatuur. Oh ja? Is Turks fruit. Turks fruit. Eh, ik zie die Erik eh, zitten, maar eh, ik zie jou nog niet. nee, dat, dat, nee. Nou ja, nee, toch niet. Maar, maar het is je wel overkomen, heb ik me laten vertellen. Dus, ja. ja, hij zit het nu ook niet meer hoor. Oké, nou goed. Sophie Take Me Dancing van het album Borderline... waar we het zo dadelijk ook nog even over gaan hebben. Hier is die. lost. The only thing written down was the neglect grown in patches on my cheeks. The only snow this year was localized entirely on my windowsill. It was grown from the peaches and forgotten pans. The decaying plants and dirty laundry feet take me dancing Waltz away desire with me Sophie take me dancing Won't you waltz with me Won't you waltz with me Floor is a minefield feces and food packaging Compliments of the parakeets Jacob D. apple overtaking me I'd gladly tip up to you again Yours is the only will of the wisp to which I know the way monotony on these steps I can't get used to. Sophie, take me dancing. Waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Clock stopped ticking in its time zone since I've been hibernating in the icebox. My way of saving up on food stamps. Waiting you in cryo sleep. Sophie, take me dancing melts away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Jacob D. Edwards. Eerst nog even een, eh, een single die voor iemand gedraaid wordt die niet aanwezig is. En dat is de heer Thomas de Jong. Want die is een groot liefhebber van Feline. En dat nummer dat heet Goodbye. I like a spell, and now I'm going under like they said. You got me feeling so defined, got me feeling out of time, and now. En dat was Indie Dream of Dream Indie, hoe je het eh, noemen wilt. Eh, en het komt uit Amsterdam, maar ze heeft heel sterke banden met Utrecht. En dat heeft ook eh, te maken met de opleiding die ze daar heeft gevolgd. Deze Verline, voluit heet ze Verline Spiegel. En zij is hier geweest afgelopen jaar. Eh, in de maand mei, kan ik me herinneren. Eh, toen is ze hier geweest om een aantal nummers eh, te laten horen. Drie stuks. maar inmiddels zijn het er al vijf, geloof ik. vijf singles die ze uit heeft gebracht. En het is de bedoeling dat zij dus ook een album gaat uitbrengen. Eén deze dagen. Dus ik ben benieuwd. Ehm, ja, Jacob D. Edward. Die zit in de studio. net weer twee nummers gehoord allebei tracks van het album Borderline. Want ook de eerste twee nummers die staan erop. Eh, die je eh, hebt eh, laten horen. Ja. Ehm, borderline verwijst even naar iets. Dat is het eerste. je hebt het al een paar keer gezegd, maar... borderline ook, persoonlijkheidsstoornis. Ja, ja. Jij, jij zei, ik heb alle DSM... Uh, het hele DSM gespeeld. ja, je hebt het hele DSM-alfabet. Ja, ja. maar wat er is ogenschijnlijk eh, gewoon niks eh, aan je te merken. Maar eh, dat kan natuurlijk wel eens parten spelen, denk ik. Nou, er zitten wat dingetjes onder de oppervlakte nog. ik ben heel lang behandeld. En ja. ik, ik heb weinig nog van de klachten die erbij horen. Ja. Soms wel hoor, maar... Ja, ehm, maar, hoe ga je er dan mee om? als we het daar even over hebben. Want ja, die titel van het album, die torsie is toch wel... nou, torsie is een beetje een groot woord, maar... Ja, eh, je hebt het niet voor niks eh, borderline genoemd, denk ik. Nou, het is ook een klein woordgrapje. Daarna. Ja, toch wel? Want eh, threshold is een drempel. En een borderline is natuurlijk ook een drempel. <laughs> Alleen die legt toch iets verder. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, dus de drempel en de grenzen eigenlijk. Daartussenin beweeg jij eigenlijk. Is dat het? Ja. Eh, opmerkelijk eh, antwoord eh, in, in dat opzicht. En ik overweeg om het volgende album dan Bridge te maken. Waar je dan vervolgens over de drempel heen gaat. Ja, ja, ja. <laughs> Ligt me even aan de toon van het album. Ja. Maar, ehm, nou ja, goed. het is er nu. hoe lang ben je ermee bezig geweest met, met het album? Wel anderhalf jaar, denk ik. Ja? Ja, ja. want in 2023 heb je Threshold uitgebracht. Maar wat, uh, want er staan al nummers ook op die je al heel lang speelt. Want eh, bijvoorbeeld eh, Sophie Take Me Dancing, die heb je al minstens een paar keer hier ook gespeeld. En Il Miglior Fabro Francis Openbleek heb je volgens mij ook vorig jaar hier laten horen. Maar Il Nomine Patrice bijvoorbeeld weer niet. Nee, die is dan al iets ouder. En al Rutriënt is ook alweer wat ouder. Ja. Die is op de... Met namen in drie dagen namen we alle basisdingen van het album op. Dus live tracks ja. van eh, gewoon gitaar en zang. Gewoon ik die, die, eh, die speel. Ja. En eh, we deden drie of vier nummers per dag. Op, na de eerste dag ging ik naar huis en toen keek ik naar de sterren. En toen kwam En Route to the End opeens uit de lucht vallen. Ja. Zoals een vallende ster. Die hebben we meteen op woensdag opgenomen. Ja. Dus soms dan, ja, dat, wanneer er toch een deadline achter zit... of het album heeft nog iets nodig... dan Soms dan krijg je een cadeautje. Oh, uh, inspiratie. Ja. Ja? Eh, want dat komt op de gekste momenten natuurlijk. inspiratie kan ook een vloek zijn. Ja? Eh, wanneer is het een vloek? Nou, wanneer iets verschrikkelijks gebeurt. En dat je dan toch wel een beetje het, ehm, de boodschap krijgt van het universum... dat dat wel misschien iets goed is om over te schrijven. Weet je. Omdat het je zo diep raakt. Maar het kan ook iets, iets prachtigs zijn. Ja. Het kan een idee zijn of een zin die aanzet tot iets, eh, tot iets meer. Ja. Eh, <clears throat> eh, borderline, het, het, album, want je vertelt er nu over van, dat je best lang bezig bent. Maar trekt dat dan op een gegeven moment ook niet een wissel op je? Als je op een gegeven moment zo lang bezig bent om iets gedaan te krijgen in het proces? Nou, je bent constant zoveel bezig dat je wel eigenlijk in principe daarvan afgeleid bent. Ja. Je, je doet het gewoon, omdat het anders die afkomt. Nee. Maar, uh, eh, in, want muziek maken vind je ook leuk om te doen. of zijn dit de wat minder prettige kanten eraan? Dat... Nou, het is, eh, het is niet leuk of niet leuk, denk ik. Eh, ik weet niet hoe ik dat zou moeten zeggen. Het is gewoon iets wat heel erg bij me hoort. Ik kan er niet zonder. Als ik te lang geen muziek speel, dan gaat het niet goed bij me. Nee. Dus, eh, het, zit... het, zit, ook zeker, eh, bijvoorbeeld dit vind ik heel leuk. Ja. Lekker in de studio dan eh, komen oude hoeren en <laughs> liedjes spelen. Ja. En een kopje thee drinken. <laughs> Maar er zitten ook heel veel andere kanten aan. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, het, het is alsof het gewoon dat je even bij ons langskomt en, en gezellig over bepaalde dingen zit te praten. Want dat is het in feite eigenlijk. Ja. Ja, toch? Nou ja, we, gaan eh, dit uur uh, zo langzamerhand een beetje afsluiten. Want eh, ik heb nog iets klaarstaan. En dat is ook heel leuk. Want die, deze, deze zeer gewaardeerde multi-instrumentalist... die eigenlijk ook een singer-songwriter is... die heet Bono Gets. En ik heb een tijdje al even wat met een mailverkeer met hem gehad erover... En het ene moment denk je van, nou, het is eh, zover. En het andere moment eh, was het eh, weer even op de lange baan. Maar uiteindelijk is het album Cozy Loneliness verschenen. En daar staat dit nummer ook op. En die hoor je tot aan het eind van dit uur. En dat nummer dat heet The Independent Mind. En die past ook zeker wel bij Jacob D.